Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Door technische problemen kunnen buitenlanders sinds deze maand geen inburgeringsexamen doen. Oorzaak is een haperend internet, zo meldt de Volkskrant. Sinds 1 november mag zo'n examen alleen nog gedaan worden via een beveiligde verbinding tussen het land van herkomst en DUO in Groningen. Maar die verbinding werkt niet goed. Informatie komt vertraagd of helemaal niet door. Daarom hebben het ministerie van Sociale Zaken en DUO besloten voorlopig te stoppen met de methode. Vanaf volgende maand wordt er gewerkt met een noodoplossing. Speciale laptops waarop examens offline kunnen worden gemaakt. Volgens de krant zijn tot nu toe 716 mensen gedupeerd. Ze hebben 350 euro betaald en vaak al tickets om naar hun land van herkomst te reizen. Elk jaar doen zo'n 6000 buitenlanders examen. Dat is nodig om een Nederlandse verblijfsvergunning te krijgen. Minister Schippers van Volksgezondheid onderzoekt of baby's met een open ruggetje ook in Nederland al voor hun geboorte geopereerd kunnen worden. Dat heeft ze het Nederlands Dagblad laten weten. Nu moeten ouders voor zo'n operatie uitwijken naar België. Volgens de krant laat Schippers ook uitzoeken of de operaties kunnen worden vergoed. Omdat het prenataal opereren van een open ruggetje geen reguliere behandeling is, moeten ouders dat zelf betalen of hopen op de welwillendheid van hun zorgverzekeraar. De SGP-fractie in de Tweede Kamer zal er bij het zorgdebat van deze week op aandringen dat prenataal opereren als een reguliere behandeling wordt aangemerkt, zodat ouders daar niet om financiële redenen van afzien. Ben Oude Nijhuis, de man die onlangs in de media samen met de vader van staatssecretaris Van Rijn klaagde over de zorg in Nederland, is overleden. Oude Nijhuis overleed aan de gevolgen van een hersenbloeding, zo meldde tv-programma Pauw. Twee weken geleden was Oude nog te gast bij de talkshow om te vertellen over de schrijnende situatie van zijn vrouw die in een verpleeghuis woont.